Jan van der Putten met het NOS-journaal. Tegen de man uit Drachten die ervan wordt verdacht een gasexplosie te hebben veroorzaakt... eist het OM TBS met dwangverpleging. Bij de ontploffing in december werden de voor- en achtergevel van het gebouw weggeblazen. Zes appartementen stortten daarna in. Experts hebben vastgesteld dat de man de grip op de realiteit helemaal kwijt is. Bij de explosie in Drachten raakte alleen de man zelf gewond. Justitie gaat een raadslid uit Heerlen vervolgen... die op Twitter iemand een kampbeul noemde. De fractievoorzitter van een lokale partij vergeleek de officier van justitie... in het proces tegen voormalig VVD-wethouder Van Rij... met een SS-kampbewaakster in onder meer Auschwitz. En ook zei de fractievoorzitter dat hij hoopte dat de officier zou verongelukken. Op 8 augustus moet hij voor de rechter komen. De Britse minister van Justitie, Gove, een van de gezichten van de brexit, komt niet terug in het nieuwe kabinet. Gove verraste de conservatieve partij toen hij zich na het referendum aanmeldde als kandidaat voor het premierschap. Hij had eerder gezegd dat hij Boris Johnson zou steunen. Johnson trok zich vervolgens terug. Uiteindelijk werd Theresa May premier, zij maakte Johnson minister van Buitenlandse Zaken en Gove viel buiten de boot. Zoekmachine Google misbruikt zijn positie op de advertentiemarkt, vindt de Europese Commissie. Die begint daarom een nieuwe mededingingszaak tegen het bedrijf. Bedrijven kunnen advertenties laten zien in combinatie met een zoekfunctie van Google. Maar dan mogen de bedrijven geen advertenties van concurrerende zoekmachines laten zien. Volgens de Europese Commissie is dat in strijd met de concurrentieregels. Het is de derde mededingingszaak van Brussel tegen Google. Dan nog het weer. Hier en daar een bui. Ook wat zon, vooral in het westen. En het is een graad of 18. Morgen een bui en ongeveer 19 graden. In het weekeinde worden 20 tot 23 graden. En daarna nog wat warmer. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam staat tussen naar de Westen knopen die me 7 kilometer op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Tussen het Eemnes en Utrecht 6 kilometer.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 En mijn naam is Bart van der Meer. Een eh, hoog eh, Liverpool gehalte dit eerste uur en eh, in het tweede uur trouwens ook nog, jawel. We beginnen zo meteen met John Lennon en Ain't That A Shame. En daarna Fleetwood Mac uit de oertijd. Need Your Love Tonight. Heel veel plezier de komende twee uur met Matchbox. 1968 was dit een track van het album eh, Mr. Wonderful van Fleetwood Mac. De oer Fleetwood Mac met Peter Green, Jeremy Spencer en Danny Kerwin. En John McVie en Mick Fleetwood. En die twee zitten nog steeds bij de huidige Fleetwood Mac. En dat kwam uit 1968. Uit 1975 kwam de LP Rock and Roll van John Lennon. En daarvan speelden we Ain't That a Shame. Zometeen zijn we toe aan de top 40 van 50 eh, jaar geleden. 14 juli 1966 maar voordat het zover is, draaien we nog een keer een LP-track. Maar nu van de LP Cupid and Psyche 85, uit het jaar 85 dus. Hier is Scritti Politian, The Word Girl. Pretty Polity van de LP Cupid and Psych 85. En dat was The Word Girl. En dan zijn we nu toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. En we hebben vier nieuwe binnenkomers. De eh, laagste op 38 en de hoogste op 27. En we beginnen dus met die van 38. Dat is eh, Manfred Mann, nieuw in 1966 met You Gave Me Somebody to Love. Baby, it's been hard for me since you've been gone. But you left me with the strength to carry on. Though it hurts so much, I've accepted the fact we're through. Cause the greatest gift in life I got from you. Baby, baby, you gave me somebody to love. You gave me somebody to love. oh, oh, oh, of night when we stayed out till dawn. 38. Dat waren Manfred Mann en You Gave Me Somebody to Love. En eh, dat was nog met de zanger Paul Jones. Zeven plaatsen hoger op 31 vinden we The Shadows. Instrumentaal A Place in the Sun. 31 The Shadows and The Place in the Sun. Twee plaatsen hoger op 29 de opvolger van Wild Thing van The Trogs. With a Girl Like You. op 29, The Trugs and With a Girl Like You. Dan zijn we toe aan eh, de hoogste nieuwe, nieuw op 27. The Walker Brothers met Baby, You Don't Have To Tell Me. De klapper van de week. week, week. You don't have to tell me, girl, because I know think I knew it long ago? De hoogste nieuwe binnenkomer in de top 40 van 50 jaar geleden. Baby, You Don't Have To Tell Me. En dat waren de Walker Brothers. Ehm, ik ben bezig met een boek van Paul McCartney, geschreven door Paul Dunoyer. En in de loop der jaren heeft Paul Dunoyer dan met eh, Paul McCartney diverse ehm, interviews gehad. En in een van die interviews vroeg hij aan hem... Eh, welk liedje zou jij nou wel zelf geschreven willen hebben? Van vroeger weten we dat eh, de, de Beach Boys compositie... Eh, Goran Linoos daar wel bij zou kunnen horen. Maar wat hij zeker zelf geschreven had willen hebben... is eh, Fields of Gold van Sting. Ten Summoner's Tales uit 1993 was dit Sting and the Fields of Gold. Ehm, en Paul McCartney zou dat heel graag zelf geschreven hebben. We zijn toe aan de tip van Willem en die komt deze keer van de Traveling Wilburys. De originele samenstelling was George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne en Roy Orbison. En zo brachten ze volume 1 uit, maar uit eh, volume 3, pardon, 3... <laughs> Toen eh, was Roy Orbison helaas niet meer erbij. Hij was inmiddels overleden. En het album wordt dan ook opgedragen aan Lefty Wilbury. En dat is dan Roy Orbison. Uit 1990 komt de tip van Willem van de Traveling Wilburys. You Took My Breath Away. Van het album Traveling Wilburys Volume 3 was dit de tip van Willem. En dat was uh, de vocale lead trouwens eh, zat bij de Tom Petty deze keer. Dat was het geweldige nummer You Took My Breath Away. Eh, we gaan even een take 5 doen. Dat doen we samen met Dave Brubeck en zijn quartet. Dus de komende vijf minuten hebben we even rust. Thank you. was eh, Take 5 en Dave Brubeck Quartet. En dat werd eh, opgenomen in 1959. En toen deed het gewoon helemaal niks. Het werd opnieuw uitgebracht in 1961 en toen werd het zomaar een hit. En terecht natuurlijk. We gaan even naar de jaren 80, 1983 en 1987. in 1983 hadden we Clubhouse met eh, een Italiaans muziekproject... met een medley van twee nummers, Do It Again van Steely Dan en Billie Jean van Michael Jackson. En daarna Club Nouveau met Lean On Me. heerlijke nummers uit de 80s. Club Nouveau met Lean On Me. En daarvoor Clubhouse met Do It Again with Billy Jean. En dan zijn we nu toe uit, <laughs> aan de jaren 70, 1975. Hier is Smokey. If you think you know how to love me. A breathless drive on a downtown street motorbike ride in the midday heat. The dust that hung from the desert skies, run though we'd run, it still burned our eyes.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 met de bekende stem van Chris Norman. Dan zijn we toe aan een top 100 hit uit 1961... en die komt van Bobby Lewis. Tossin' and turnin'. Couldn't sleep at all last night. the blankets on the floor. Turn my pillow upside down. I never, never did before. Because I was tossing and turning, turning and tossing, tossing and turning all night. Jumped out of bed, turned on the light. I pulled down the shade, went to the kitchen for a bite up the turned off the light. I jumped back into bed, it was the middle of the night. The clock downstairs was striking four. clock downstairs was striking four. top 100 hit 1961. Bobby Lewis en Tossing and Turning. Het volgende nummer is in het Nederlands vertaald gewoon het eh, bekende oude liedje. Ofwel The Same Old Story. Hier is eh, Chip Taylor. Well, there's rights and wrongs and fighting songs on both sides. each day finds me changing points of view. And one says, You got to hurt to know the feeling. And another's fighting feelings to get through. And I'm tired of hearing that same old story about where you gotta stand to feel your pain. These days it's hard to find a hero to help us helpless fools out of the rain. And my daddy was a golf pro up in Scarsdale. And he worked his tail off six days a week. He can't plant no taters with your golf club. But them city boys would listen when he'd speak. And I'm tired same old story about where you gotta stand to feel your pain. And there's a truck stop on the wrong side of glory, and it's filled with fools waiting for a train. Get it, Joe. some cowboy singing about his Indians. Pre-war, free-bore, pre-faded jeans. Like he thinks that there's a chance we wouldn't win again. If the whole world understood the song he sings. And I am tired of hearing that same old story. About where you gotta stand to feel your pain and I listened, but he never did assure me that he wasn't selling wholesale turquoise rings. Now the troops have all withdrawn from Southeast Asia, and the Swiss banks got the bullion left by two. And we've rescued every blessed soul for saving and we'll adopt the ones that look like me and you. And I'm tired of hearing that same old story, and I wonder if I'll always feel the pain. God bless the ones that don't do so much for those that do. God damn the ones that keep this world insane. We hebben nog anderhalve minuut over en dat wordt eh, voor ons gevuld door Mo Kaufman en zijn kwartet met de Swinging Shepherd's Blues.